Van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven stelt toch tijdelijk geld beschikbaar aan gemeenten om uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood te bieden. Teven is eigenlijk tegen opvang, maar de rechter heeft de gemeente daartoe verplicht. In afwachting van een oordeel van het comité van ministers van de Raad van Europa. De politie heeft vandaag de woning doorzocht van een Utrechtse jihadverdachte van 18. In het huis van zijn ouders in Utrecht zijn laptops en telefoons in beslag genomen. Het paspoort van de Utrechter is eind vorige week in Verviers gevonden tijdens een antiterreuractie. In september vorig jaar werd de man door zijn ouders als vermist opgegeven. Een tweede Nederlandse jihadganger is zaterdag omgekomen in Syrië. Het zou gaan om een 27-jarige man uit Huizen. Gisteren werd al bekend dat een Nederlandse jongen van 17 in Syrië was omgekomen. Waarschijnlijk zijn beide Nederlanders bij dezelfde aanval om het leven gekomen. Het gecrashte vliegtuig van Air Asia is neergestort door een fout van de gezagvoerder. Dat heeft de Indonesische minister van Transport gezegd. Al direct na de ramp waren er speculaties dat de gezagvoerder tijdens de vlucht over een zware onweersbui heen wilde vliegen en daarbij zijn toestel te snel had laten stijgen. Het vliegtuig viel daardoor stil en stortte in zee. Alle 162 inzittenden kwamen om het leven. Vorig jaar zijn er ruim 31.000 mensen bijgekomen met een betalingsachterstand op een lening. De stijging was kleiner dan in 2013. Volgens het BKR is het probleem eigenlijk veel groter. Het bureau registreert namelijk geen achterstallige rekeningen van de Belastingdienst, zorgverzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties. Het weer op de meeste plaatsen is het bewolkt, droog en is het 2 of 3 graden. In het noordwesten misschien een winterse bui. Morgen en donderdag van tijd tot tijd zon en droog. S'nachts lichte vorst en overdag een graad of 2. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Papendrecht 3 kilometer... en richting Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam 3 A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt plein 4 en bij Moordrecht 6 kilometer. A27 vanuit Gorkum naar Almere bij Beeldhoven 3 kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij Amersfoort-Vathorst 4 kilometer. Dan nog de N15 Maasvlakte richting Rotterdam bij havens 4000 3 kilometer.